uur. Lot met het NOS Journaal. Daphne Schippers heeft zilver behaald op de 200 meter sprint tijdens de Olympische Spelen in Rio. Ze moest de Jamaicaanse Elaine Thompson met 1 tiende seconde voor laten gaan. Schippers is teleurgesteld over de tweede plek. Ze smeet haar schoenen weg en liep vloekend naar de catacombe. Schippers is wel de eerste vrouw in 24 jaar die weer een Nederlandse Olympische medaille in de atletieksport binnenhaalt. En Churandi Martina heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter. De Nederlander kwam bij de halve finale als tweede binnen. Driekwart van de ziekenhuizen geeft de patiënten niet genoeg inzicht in de eigen dossiers via internet. NICTIS, het kenniscentrum op gebied van ICT in de zorg, vindt dat ziekenhuizen nog een lange weg te gaan hebben om patiënten meer inzage te geven. Het gaat dan om rekeningen, online afspraken en het medisch dossier. Amnesty International vraagt aandacht voor de vele martelingen en sterfgevallen in Syrische gevangenissen. De hulporganisatie heeft berekend dat sinds het begin van de burgeroorlog, ruim vijf jaar geleden, bijna 18.000 mensen zijn omgekomen in cellen in Syrië. De doodsoorzaak is niet altijd duidelijk. Soms overlijden mensen na martelingen of door ziektes die ze hebben opgelopen achter de tralies. Zeker twee Olympische spelers zijn door de Braziliaanse overheid tegengehouden toen ze het land wilden verlaten. De twee Amerikanen zijn uit een vliegtuig gehaald dat op het punt stond om naar de VS te vliegen. Het heeft waarschijnlijk te maken met twijfels over de vermeende beroving in Rio. Vier zwemmers beweerden dat ze dit weekend na het uitgaan zijn beroofd in een taxi. Een Braziliaanse rechter verbood de twee zwemmers gisteren om het land te verlaten, omdat er tegenstrijdige verklaringen zouden zijn afgelegd. En dan nog het weer. In het noorden eerst nog kans op mist. Verder een zonnige dag met 20 tot 25 graden. Alleen in het zuiden in de loop van de middag kans op bewolking en mogelijk een lichte bui.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 Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you should not bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard. possibility you draw straws for ook op internet.